Jelle Seubring met het NWS Journaal. Het dodental door de Russische droneaanval op de Oekraïnse stad Odessa is opgelopen naar acht. Bergers vonden onder de puinhopen het lichaam van een bewoner. Bij de aanval werd een appartement geraakt. Het gebouw is grotendeels verwoest. Onder de slachtoffers zijn ook nog een kind van drie en een moeder met haar baby. Verder is er een onbekend aantal gewonden en worden er nog mensen vermist. Een aantal veiligheidsregio's is bezorgd over het afschaffen van het luchtalarm bij calamiteiten. Over twee jaar moeten de sirenes worden vervangen door een NL-alert, een waarschuwingsbericht op de telefoon. De directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vindt dat onverantwoord. Niet alleen omdat het bericht niet door iedereen wordt begrepen... maar ook omdat uit onderzoek blijkt dat zo'n 8% van de mensen geen NL-alert ontvangt. In de regio met daarin de Rotterdamse haven gaat het dan om 100.000 mensen die geen waarschuwing krijgen. Demissionair minister Jesse Gus zegt dat in dat soort regio's mogelijk een extra waarschuwingssysteem blijft bestaan. In Duitsland is een Nederlandse motorrijder omgekomen bij een verkeersongeval. Dat gebeurde in Isselburg, vlak over de grens met de Achterhoek. Volgens de Duitse politie kwam de motorrijder in botsing met iemand in een scootmobiel... die de provinciale weg wilde oversteken. Beide slachtoffers overleden ter plekke. In de Eredivisie zijn de afgelopen avond drie wedstrijden gespeeld. In Deventer won Go Ahead Eagles met 1-0 van RKC Waalwijk. FC Twente boekte zijn 15e zegen van het seizoen bij Vitesse. Daar werd het 2-1. En Sparta Rotterdam tegen AZ eindigde met 1-1 in gelijkspel. Het weer bewolkt en vooral in het zuidwesten van tijd tot tijd regen of motregen. Komende dag in het midden, oosten en noorden geregeld zon en weinig wind bij een graad of 15. In het westen en zuidwesten wordt het grijs met 9 graden en soms wat regen. De dagen daarna wat meer zon, geregeld droog en zacht.